Gert Kluk met het NOS Journaal. Honderden Hamas-terroristen konden gisteren ongestoord vanuit de Gazastrook doordringen op Israëlisch grondgebied... door het vernietigen van Israëlische communicatiesystemen en bewapening en het in brand steken van observatieposten. Dat meldt de Israëlische krant Yedioth Agronot. En daardoor kon het Israëlische leger niet snel en effectief reageren. Eenmaal in Israël heeft Hamas honderden burgers ontvoerd of vermoord. Het dodental van de aanvallen van Hamas is aan de Israëlische kant opgelopen tot 600. Dat meldt een vrijwilligersorganisatie die lichamen ophaalt na terreuraanslagen... zodat ze kunnen worden begraven. Bij het Israëlische tegenoffensief op de Gazastrook... zijn volgens het Palestijnse Gezondheidsministerie zeker 370 mensen gedood. Israël treft voorbereiding om het gebied langs de Libanese grens te evacueren. Volgens de krant Haaretz heeft minister Galant van Defensie daar opdracht toe gegeven. Eerder vandaag waren er aan de grens beschietingen tussen Israël en Hezbollah. De Libanese Shiïtische beweging, die gesteund wordt door Iran... heeft zich solidair verklaard met Hamas. Ajax heeft een derde nederlaag in zes competitieduels geleden. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-1 van AZ. Pavlidis maakte voor de Alkmaarders zijn tiende doelpunt in acht wedstrijden. Ajax blijft door de nederlaag op de 16e plek staan van de ranglijst. Twente won zijn uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-0... en eerder vandaag won Feyenoord met 2-0 bij Pek Zwolle. Sivan Hassan heeft ook de tweede marathon gewonnen die ze na carrière heeft gelopen. De Nederlandse liep in Chicago een tijd van 2 uur, 13 minuten en 38 seconden. Dat is de op één na snelste marathon ooit gelopen bij de vrouwen. Kort daarvoor verbeterde de Keniaan Kelvin Kiptum het wereldrecord op de marathon. Hij liep een tijd van 2 uur en 35 seconden. Het oude record stond op naam van de Keniaan Kipchoge. Die liep vorig jaar in Berlijn een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten soms wat regen. Ook morgen overwegend bewolkt met in het noorden wat regen. In het zuiden wat vaker zon. Daar blijft het droog. Het wordt 19 tot 22 graden.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 20 minuten sta je nog in de file op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. 10 op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Ook 10 minuten op de A10 op de Ring Zuid tussen de afrit Amsterdam Centrum en knooppunt Nieuwe Meer richting Den Haag.